met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staat de partij van Poetin en Medvedev op 49,7 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64 procent. In Duma bieden alleen de communisten oppositie. Ze gaan van 12 naar 19 procent. De liberale Jabloko-partij, die de kiesdrempel niet haalde, vecht de uitslag aan vanwege grootschalige fraude en intimidatie. In Italië wordt de pensioenleeftijd met ingang van volgend jaar verhoogd. Die voor mannen gaat direct van 65 naar 66 jaar. Die van vrouwen gaat in stappen van 60 naar 66. Ook worden de mogelijkheden voor vroegpensioen drastisch beperkt. Bij de presentatie van de pensioenplannen barstte de verantwoordelijke minister uit in huilen. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard aan bezuinigingen, lastenverzwaringen en stimuleringsmaatregelen. In België is er na een avond en nacht onderhandelen nog altijd geen akkoord over de verdeling van de ministersposten. De zes partijen van de nieuwe regering zitten sinds gisteren half zes rond de tafel. Een van de problemen lijkt de verhouding tussen Vlaamse en Waalse ministers. Gewoonlijk zijn er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers en geldt de premier als taalneutraal. Maar beoogd premier Di Rupo spreekt nauwelijks Nederlands. De bedoeling is nog steeds dat de ministers vandaag de eet afleggen bij koning Albert. Op de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland heeft Nederland ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Tegen Europees en Olympisch kampioen Duitsland werd het die twee. Zaterdag won Oranje zijn eerste wedstrijd al van Zuid-Korea. Het weer, lokaal zware buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw.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 mich zur Ruhe in deinen Arm nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geboren, setz mein Herz auf dich, will jeden Moment genießen, dauer ewiglich bei dir. Verlust ergeben, vind ich meine Trost. Bin voll außer mir.